7 uur. Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Het leger des Heils heeft drie slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie een schadevergoeding betaald. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw. Er zouden nog meer slachtoffers zijn, maar hoeveel wil het leger des Heils niet zeggen. Het misbruik vond plaats in de jaren 70. Sommige mensen binnen de organisatie wisten ervan, maar deden niets. De slachtoffers kregen in totaal 30.000 euro schadevergoeding. In Den Haag en omstreken ligt het stadsvervoer plat. Werknemers van vervoerbedrijf HTM staken tussen 6 en 10. Er waren nog plannen om wel bussen en trams met werkwillig personeel te laten rijden, maar HTM ziet daarvan af. Het personeel eist meer loonsverhoging en minder werkdruk. HTM verwacht dat de trams en bussen rond half 12 weer volgens dienstregeling rijden. Ook Randstadrail rijdt niet binnen Den Haag, treinen rijden wel. Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen. De organisatie vroeg om advies aan zo'n 10.000 leden... na steeds meer onvrede over het beleid. Daaruit blijkt dat veel mensen moeite hebben met de bomenkap. Helemaal stoppen met het weghalen van bomen doet Natuurmonumenten niet... want soms is kap nodig voor het herstellen van het landschap. Wel zal in de toekomst alleen een boom worden gekapt... als daarvoor ergens anders een nieuwe wordt geplant. Fotograaf Erwin Olaf heeft een koninklijke onderscheiding gekregen op zijn 60ste verjaardag. Hij mag zich nu ridder in de orde van de Nederlandse leeuw noemen. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn toonaangevende foto's en zijn inzet voor de homogemeenschap. Olaf werd verrast met de onderscheiding bij de opening van zijn tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam.